Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Volgens de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties... zijn meer dan 200.000 mensen binnen Libanon op de vlucht... voor het geweld tussen Israël en Hezbollah. Daarbij zijn inmiddels meer dan 50.000 mensen uit Libanon naar Syrië gevlucht. Volgens het hoofd van UNHCR worden er hulpoperaties op touw gezet... in samenwerking met de regeringen van Libanon en Syrië. Gisteravond werd bij een Israëlische luchtaanval in Libanon Hezbollah-leider Nasrallah gedood. Hij werd al maanden door Israël gevolgd, meldt de New York Times. Bij de luchtaanval zouden binnen een paar minuten meer dan 80 bommen zijn gebruikt. Israël wilde, volgens bronnen van de krant, nu toeslaan... omdat er geluiden waren dat Nasrallah binnenkort naar een andere locatie zou verhuizen. In Iran heeft de hoogste leider, Ayatollah Khamenei, vijf dagen van rouw afgekondigd na de dood van Nasrallah. Iran is een bondgenoot van Hezbollah. In het oosten van Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Dat gebeurde op twee boerderijen in het plaatsje Lusikisiki. Een 18e slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Zuid-Afrikaanse media melden dat de slachtoffers familieleden en buren van elkaar waren. Ze waren bezig met de voorbereiding voor een herdenking van een moeder en dochter die een jaar geleden werden vermoord. De politie in Zuid-Afrika is bezig met een klopjacht op de daders. Het motief is nog niet duidelijk. De Belgische Lotte Kopecky is voor de tweede keer op rij wereldkampioen wielrenner geworden. Ze was bij de kletsnatte wegwedstrijd in het Zwitserse Zurich de snelste van een kopgroep waarin ook Demi Vollering zat. Zij kwam als vijfde over de streep. De Amerikaanse Chloe Dygert werd tweede. Elisa longo uit Italië pakte het brons. Het weer. Nog steeds wat buien met tussendoor de zon. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Vannacht opklaringen en het koelt af naar een graad of 3 in het binnenland. Morgen is het droog met flink wat zon en het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog een file op de N247 Amsterdam richting Horen. Tussen de aansluiting met de Ring en Broek in Waterland is de vertraging 10 minuten.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 Je verdween uit mijn zicht, het museum ging dicht museum van ons. denken dat ik jou pas veertien dagen ken. Wat mij is overkomen, heeft de tijd haast stilgezet. Want ik geloof niet in sprookjes, dus ze zeiden dat ik ook eens zal vallen voor een vraag. you lach die ik altijd zag dat je nee niet alleen voor jou Al ben ik gek op jou, nee ik verzie je niet Omdat je mij niet ziet, zing ik nu voor elke vrouw Na die eerste hallo, was ik verkocht sowieso Een engel en een duivel, ja je bent nu eenmaal zo Na die kus van jou, had jij me in Ik had het echt niet verwacht Ja, toen zag ik pas Dat jij geen engel was Jij was zomaar verdwenen Jij nam de benen Wat heb jij me aangedaan Nee, ik verzie je niet Maar zing dit liefdeslied Nee, niet alleen voor jou Al ben ik gek op jou Nee, ik verzie je niet Omdat je mij niet ziet Zing ik nu voor elke vrouw understand understand Je bent bang en boos. Ken je dat? Er is van alles los. Wat je al doet, en je krijgt het niet uit je kop. Wat je al doet, niemand geeft je een schouderklop.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 Ik zei het nooit en dus zeg het nog een keer. Ja, Ja, ik wist het Het ritme van Zandvoort Ik ben vaak heel laat onderweg En kan niet bij jou zijn dan moet ik s'avonds werken, dan? vind jij niet altijd fijn. Ik zie je dan ook denken, wanneer heb je tijd voor mij? Geloof me schat, voor mij is er maar één en dat ben jij morgen vroeg, dan kus ik jou, maak ik alles weer goed. Ben ik met jou alleen, sla mijn armen om je heen. Want morgen vroeg, dan kus ik jou, zijn wij twee bij elkaar. Dat wordt de mooiste van jou bewaar. Dat wordt de mooiste herinnering, die houdt ons bij elkaar. Je weet als ik van huis ben dat ik geen gekke dingen doe. Ik sta niet altijd voor je klaar, dat geef ik eerlijk toe maar ik blijf altijd verlangen, ook als ik er niet ben. Naar mijn allergrootste liefde, de mooiste die ik ken. Want morgen vroeg, dan kus ik jou, maak ik alles weer goed. Ben ik met jou alleen? Sla mijn armen om je heen. Want morgen vroeg, dan kus ik jou. Zijn wij twee bij elkaar. Dat wordt de mooiste herinnering die ik van jou bewaar. Dat wordt de mooiste. dan kus ik jou. Zijn wij twee bij elkaar? Dat wordt de mooiste herinnering die ik van jou bewaar. Dat wordt de mooiste herinnering die houdt ons bij elkaar. waarin jij gaat Door het leven mee op jouw vleugels Al jouw woorden Die je zegt en waarmee jij mij raadt Wil ik graag horen als van mij. Dat geluk is ons overkomen. Word met liefde door jou ingevuld. Koop wil mijn leven. Die is de liefde. Waardoor het er niet bestaat en geen wolken, dat doet jou liefde. Zelfs in de nacht straalt er licht. Dat is die lach op jouw gezicht, op jouw gezicht. Zoveel liefde, dat geef je mij al die jaren lang. Ik omarm het, al deze liefde. Ja, ik beloof je. Wat jij geeft, krijg je terug met veel geluk. Met al mijn liefde. ik meer dan wat je zegt. En ze hebben mij nooit bedrogen. anders, maar het is mooi geweest. Ik liet je gaan, maar deze keer ben jij een stap te ver gegaan. Jij weet niet goed hoe jij dit uit gaat leggen of mij zeggen moet. ook maar. Want achteraf blijkt elke roddel waar. Wat jij wilt zeggen, laat je mij met tranen zien. De reden hoor ik liever niet van jou misschien. Want er gingen over jou zoveel verhalen. Waar je mij nu ook de prijs omdat ik het niet geloven wou. Maar ik lees de waarheid in die ogen terug van jou. Met tranen kun je mij nu niet meer raken. Ik heb met jouw verdriet niets meer te maken. dat je zonder iets meteen dit huis verlaat. Besef heel goed dat hier de deur voor jou ook nooit meer open gaat. Dat wat ik deel, ja dat krijg je op een dag, maar ach dat is niet veel. Maar voortaan ben jij met mij uitgespeeld. Wat jij wilt zeggen laat je mij met tranen zien. De reden hoor ik liever niet van jou misschien. Want er gingen over jou zoveel verhalen. Waar je mij nu ook de prijs van jou. Met tranen kun je mij nu niet meer raken. Ik heb met jouw verdriet niets meer te maken. Nee, met tranen kun je mij nu niet meer raken. Maar ik heb met jouw verdriet niets meer te maken. het diepste dal. Ik vlieg naar de horizon, door het hemelsblauw. Alles wat onmogelijk lijkt, doe ik voor jou. Ik hou je stevig vast, laat je niet meer gaan. Ik kus je liefste lach en elk zolang ik leef.